12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De A28 tussen Zwolle en Meppel is vannacht urenlang afgesloten geweest... na een politieachtervolging. De politie achtervolgde een zwarte Audi die geregistreerd stond als gestolen. Tussen de afslag Omme en Nieuw-Leuzen werd de bestuurder klemgereden... waarna die er te voet vandoor ging. De EOD heeft in de auto naar explosief materiaal gezocht. Met onder andere een politiehelikopter is gezocht naar de bestuurder... maar die wist te ontkomen. In Delfzijl in Groningen zijn vannacht twee mannen van 19 en 20 neergestoken. Een van hen is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het incident gebeurde rond twee uur vannacht. Op de plek van de ruzie heeft de politie een mes gevonden. Met getuigenverklaringen en buurtonderzoek hoopt de politie het motief te achterhalen. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu heeft herhaald dat hij de nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever wil annexeren. Volgens Netanyahu horen ze bij Israël. Dit is ons land, we halen hier niemand weg, al dus de premier. In de aanloop naar de verkiezingen in april dreigt hij ook al met annexatie. Dat hij er nu weer mee komt heeft te maken met de nieuwe verkiezing in september... aldus eh, NOS-correspondent Ties Brok. Het lukte Netanyahu in april niet om een nieuwe regering te vormen. Met de uitspraak van vandaag wil hij meer rechtse kiezers aan zich binden, aldus Brok. De westelijke Jordaanhoever vormt samen met Gaza het grondgebied van de toekomstige Palestijnse staat. De autoriteiten in Hongkong hebben het treinverkeer naar de internationale luchthaven stilgelegd. Betogers hebben gedreigd het openbaar vervoer naar het vliegveld vandaag en morgen lam te leggen. Op de luchthaven zelf zijn al honderden betogers. Gisteren en afgelopen nacht was het opnieuw onrustig in Hongkong. Meer dan 50 betogers zijn gearresteerd. Ook vuurde de politie twee waarschuwingsschoten af. Al maanden wordt er gedemonstreerd in Hongkong voor meer democratie. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Later breekt de zon door, maar het is vrij koel met 19 tot 21 graden.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 En het tweede uur gaan we daar gewoon mee door. Ik had al beloofd dat het een uitzending zou zijn, een beetje in de stijl van vroeger muziekmozaïek en Egmond Binnen. Van Anne van Egmond, dat soort muziekjes draaien natuurlijk ontbreekt de echte jazz niet. En deze toon heb je onmiddellijk herkend. That Old Devil Called Love. En dit in de uitvoering van uh, eh, Zoot Sims, de bekende saxofoonspeler. Maar ik heb nog een andere uitvoering klaarstaan van een zangeres. En die wil ik eigenlijk ook laten horen. Die is ook wel eh, de moeite waard. En dat ga ik nu meteen doen. Chris Connor. That Old Devil Called Love. Een van een eh, LP uit 1991, Angel Eyes. dat Chris Connor samen met het Hank Jones trio. Someone's whispering in my ear. I say no, no. but he don't hear. He follows me around, builds me up, tears me down. I try my best to shake him, but he just hangs around. It's that old devil called love again gets behind me and keeps giving me that shove again, putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rocks in my heart. It's that slide son of a gun again. He keeps telling me that I'm the only one again still have that rain, still have those tears and rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play the devil, what a potion he would brew. He'd follow me around, build me up, tear me down, till I'd be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well give up the fight again. I know darn well you convince me that he's right again. When he sings his siren song, I just gotta tag along with that old devil called love. a siren song. I just gotta tag along with that old devil call love. Ja, wie heeft het nummer niet uitgevoerd, zou ik bijna zeggen. Ehm, dit, een hele bekende uitvoering is natuurlijk van Alison Moyer. Die heeft volgens mij in Hit Parade gestaan. Daarmee ooit Old Devil Called Love. Um, wat gaan we nu doen? We gaan nu eens luisteren naar Sarah Gazarek. En Sarah Gazarek heeft, maakt mooie cd's. Onder andere Yours, een cd uit 2005. staat een nummer op Blackbird Fly, Bye Bye Blackbird. Ehm, combinatie. Maar ook een nummertje You Are My Sunshine. Ik zit nog te dubben. Ik kies voor... De zon schijnt hier in antwoord. You Are My Sunshine. one. een Amerikaanse jazzzangeres, geboren in Seattle. Is naar Los Angeles getrokken en heeft al aardig wat cd'tjes gemaakt. Dit is eigenlijk haar, eerste cd, is Sarah Kazarek, Yours, een cd 2005. Zeer de moeite waard met een aantal ballads erop. Eh, tijd voor iets pittigs, tijd voor iets instrumentaals. En dan hebben we het natuurlijk over een eh, Illinois Jacket en His Orchestra... Ja, vandaag doen we de veel zangeressen en, en eh, bands in. En dan gaan we eens even opzoeken waar ik het heb neergezet. Oh ja, Spanish Boots. prachtig nummer. poosje geleden bracht eh, onze grote vriend Jules Deelde, eh, Deelde Draai Door cd'tjes uit. Waar eh, allerlei mooie ja, jazzmuziek stond. En dit heb ik gehaald van zo'n een van die cd'tjes. Spanish Boots. Spanish. En dat brengt me meteen bij een Spaanse trompetiste. En haar naam is uh, ja, zo langzamerhand wel bekend aan het worden. En zij heet Andrea Motis. En zij is, eh, eh, ja, heeft les gehad op de Escola Municipal de Musica de Saint-Andreu. En die Saint-Andreu Jazzband, waar ze, in, eh, waar ze gespeeld heeft... die hebben aardig wat cd's geproduceerd... die overigens zeer de moeite waard zijn. Er staan ook redelijk veel filmpjes van op YouTube. Dus als je eens kijken wil daarna de Saint-Andreu Jazzband is, is, zeker de moeite waard. Maar het volgende nummer, I Remember You... Dat, eh, eh, eens even kijken wat, hoe dat precies heet. Eh, I Remember You, dat komt van haar cd Emotional Dance. Een cd 2017. En zij zingt en speelt trompet. Een combinatie die tegenwoordig wel meer voorkomt. Andrea Motis. I remember you You're the one who made my dreams come true. Feel kisses ago. I remember you. You're the one who said, I love you too. Didn't you know? stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall. shall tell them I remember you. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? fell like rain out of the blue. When my life is through. dreams come true. Few kisses ago, I remember you. You're the one who said, I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through, in. Remember you. Nou, de I Remember You gaat er niet helemaal maken. I remember you. Oh, we hebben het gered. Ja, Catalaanse Andrea Motis trompetspeelster. Eh, en eh, ja, kan ook nog zingen. En eh, op de, ik zat even te kijken wie op de Vibes speelde. En dat is Warren Wolf. Die speelde op de Vibes. Dat was ook een, nogal duidelijk aanwezig op deze cd. In het eerste uur heb ik La Bicyclette gedraaid. En eh, dat is een, ja, mooi, was een mooi nummer. Maar toen dacht ik ook aan Broken Bicycles. Broken Bicycles, Tom Waits song. Eh, is ook wel door diverse mensen gezongen. Maar persoonlijk vind ik dat vind ik ook wel een hele mooie uitvoering van uh, Mathilde Santing. Ik ga eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. Oh ja, hier heb ik hem. Broken Bicycles. van de cd Ballads uit 1997. Jesus can Bicycles, gezongen door Mathilde Santing. Eh, ja, ik kan me herinneren dat het uit de soundtrack van een film komt met Tom Waits. Eh, wordt de muziek verzorgd door Tom Waits en Crystal Gale. Een moet ik nog ergens hebben. Ook een mooie uitvoering van Broken Bicycle trouwens. Ja, we hebben het wel in de ballethoek gezocht vandaag, als ik eerlijk ben. Maar goed, dat gaan we eh, oplossen door nu iets te draaien van Charlie Mingus. De 51 Street Blues. Charlie Mingus was dat eh, met eh, de, de 51 Street Blues. Als we dan toch bij de blues zijn, dan kom ik bij een, eh, iemand die misschien niet zo bekend is in de jazzmuziek... maar zeker wel in de filmmuziek. Dat is Klaus Doldinger, een, een Duitse saxofonist en componist. Uh, volgens mij is hij 1936 geboren of zo. En heeft heel veel soundtracks gemaakt. bekendste soundtracks zijn onder andere Das Boot. Dat kent iedereen wel, die film over die, die Duitse onderzeeër. Maar ook de Never Ending Story. En hij heeft er nog veel meer gemaakt. Maar dan zou je eigenlijk niet verwachten dat dit eigenlijk ook een, eh, een jazz fusion eh, eh, man is. En hij heeft een aantal cd's gemaakt ook. Die volgens mij weer in een bokje zijn uitgebracht laatst. En dan, dan, ga ik er één nummer van draaien van Klaus Doldinger, En dat is deze. En, en, omdat we toch met de blues bezig zijn... kan ik dit wel mooi draaien, dacht ik. The Waltz of the Jive Cats. Klaus. Goldinger Live eh, van de cd Bluesy Toozy, cd 1992. Maar volgens mij is het laatst alles in een box uitgebracht van hem. Ik geloof dat vijf cd'tjes waren. Eh, bekend van als een soundtracks, maar dit is natuurlijk eh, toch ook de moeite waard, zo gezegd. dan komen we toch weer in het spoor van de jazz Lester Young Trio 1946 samen met Nat King Cole ooit een, eh, een cd gemaakt. En uh, Lester Young trio with Nat King Cole. Somebody Loves Me. Mm-hmm. Thank mm-hmm. you. Dexter Young, of natuurlijk op de sax. Mooi nummertje. Eh, nou, dan gaan we rustig door met de draaien van mooie muziek op eh, CFM Jazz. En ik hoop dat je het ook leuk vindt. Ik heb het met plezier uitgezocht deze keer. Deze stijl spreekt me gewoon heel erg aan. Eh, iets wat ik helemaal niet kende, maar wat ik op de, tegenkwam op internet. En dat is een Nederlandse naam, Angela Verbrugge. Maar die heeft een cd uitgebracht die eigenlijk zeer de moeite waard is. Angela Verbrugge. The Night We Couldn't Say Goodbye heet die cd. Cd 2019. En ik laat gewoon een stukje van horen, want dan zal je horen dat ze er wel wat van kan. in the air Shooting stars and bright moonlight We walked our secret path The night we couldn't say goodnight Could this thing be love? Or just a moment's joy? lost in space and time. We lingered, a feeling so sublime. Laverbrugge komt uit eh, de Vancouver jazz scene, Canada. Er komt veel jazz uit Canada tegenwoordig. En eh, eh, ja, zeer de moeite waard. The Night We Couldn't Say Goodbye, cd uit 2019. En in mijn kast trof ik nog een cd'tje aan. en hoe heette dat cd'tje ook weer? Dat is Le France Le France Album. En dat is CD 2017. Dat is allemaal Canadese jazz. En daar staat onder andere ook deze op, Petit Fleur. Jill Barber. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en je garderai au cœur t'aime tant au pays merveilleux de nos sages de printemps, petites fleurs d'amour, tu fleuriras. Nee, eh, Jill Barber. En, eh, dat is, eh, oh ja, het komt al uit de Canadese hoek. Hij komt uit de buurt van Toronto, dacht ik. Uh, mooie muziek gemaakt. En dan gaan we voor iets heel anders. De Hot Sardines. Eens even kijken waar ik hier neergezet heb. De Hot Sardines. Ik, heb even, ik moet hem even vinden. En dat is leuke muziek. Deze is het. I crazy Rhythm. leuk muziek. De Hot Sardines. En eh, dat is een band die is opgericht in New York 2007. Eh, en uh, Elisabeth Bougereau en pianist Even Palazzo... zijn de bekende, of de, de, de leidende mensen binnen deze band. Hot jazz, ragtime, chanson, swing, alles spelen ze. Vind je dit leuk? Moet je op internet kijken. De Hot Sardines zijn wel wat filmpjes van. We gaan eruit met een, de laatste song. En dat is er een van de, even, even kijken hoor. De Brubeck Brothers. Dat zijn twee zoons van Dave Brubeck. De Dave uh, Brubeck Brothers Quartet van de CD Timeline. The Golden Horn. Ik zou zeggen, ik hoop dat je het leuk vond. Tot een volgende keer. bestaat uit eh, Chris Brubeck op uh, ja, bas, electric bass, trombone. Dan Brubeck op de drums. Mike de Mikio gitaar en Chuck Lamp op piano. Ja, we hebben deze uitzending met veel plezier gemaakt. We hebben getracht een beetje in de stijl van de mainstream te blijven. Dat is aardig gelukt. Hier en daar een kleine uitzending gemaakt. Ik hoop dat je het leuk vond, deze stijl.